Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er komen steeds meer details naar buiten over de dodelijke aanval op een basisschool in het zuiden van Iran. Uit analyses van onder meer de NOS blijkt dat meerdere gebouwen vrijwel gelijktijdig zijn geraakt. In totaal zijn zes inslagen zichtbaar. Maar het is nog altijd onduidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran wijst naar de VS, maar dat land doet nog onderzoek. Volgens de New York Times waren Amerikaanse troepen wel actief in het gebied... Amerikaanse militaire kaarten en verklaringen wijzen daarop. Minister Heijnen van Financiën heeft met vrijwel niemand besproken... dat hij opnieuw wil kijken naar de box 3-regeling over de vermogensbelasting. Dat schrijft de NRC na gesprekken met bronnen. Volgens de krant verraste Heijnen zijn staatssecretaris Ehrenberg... die eigenlijk over box 3 gaat... en ook zijn ambtenaren en de coalitiepartijen. De Tweede Kamer nam de wet al aan... Na veel kritiek uit binnen- en buitenland zei Heine vorige week ineens dat hij de wet weer wil aanpassen. De burgemeester van Doetinchem wil dat Duitsland iets doet aan de verkeersveiligheid bij grenscontroles. De laatste tijd gebeurden er regelmatig ongelukken bij de files die daar ontstaan. Deze week was er nog een zware kettingbotsing met de vijf voertuigen. André Rieu is er klaar mee dat zijn fans worden benaderd door oplichters. Die doen zich op sociale media voor als de muzikant of zijn management. Met gemanipuleerde foto's wordt net gedaan alsof hij ziek is of zelfs dood. Vervolgens worden fans benaderd om hun geld afhandig te maken. De familie Rieu is een campagne gestart op sociale media... en heeft daarvoor de hashtag Protect Fans in het leven geroepen. Ze hopen dat andere beroemdheden zich erbij aansluiten... want dit soort praktijken komt bij veel meer BN'ers voor, zegt de familie. Het weer, in het hele land vrij zonnig, maar wel wat dunne sluierwolken.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 Het is nog steeds niet duidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd. Er waren wel Amerikaanse troepen actief in het gebied. Minister Heijnen van Financiën heeft met vrijwel niemand besproken... dat hij de box 3-regeling wilde aanpassen. Dat schrijft NRC. De Tweede Kamer had de wet al aangenomen. Na veel kritiek zei Heine vorige week ineens dat hij de wet weer wil aanpassen. De burgemeester van Doetinchem wil dat Duitsland iets doet aan de verkeersveiligheid bij grenscontroles. De laatste tijd gebeuren er regelmatig ongelukken bij de files die daar ontstaan.